Jobboot met het NOS-journaal. De dubbele bomaanslag in de Syrische hoofdstad Damascus is internationaal veroordeeld. De Verenigde Staten noemen de dood van zeker 55 mensen onacceptabel. Ook Rusland heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslagen van vanochtend... die de bloedigste zijn sinds de opstand tegen president Assad begon. Bij twee ontploffingen op een grote weg vielen behalve tientallen doden bijna 400 gewonden. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Het Syrische regime en de opstandelingen wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar. De twee oudrechters Westenberg en Kalpfleisch zijn door politie en justitie gedurende een bepaalde periode afgeluisterd. Dat blijkt uit het strafdossier. De telefoontaps zijn geplaatst om extra informatie te krijgen over de mijnheid waarvan de twee oudrechters worden verdacht. Niet eerder werd een oud-rechter daarvoor vervolgd. Westenberg en Kalkfleisch zouden onder één hoedje hebben gespeeld met een voormalige zakenpartner van projectontwikkelaar Poot. Er was een geschil over een stuk bouwgrond bij Schiphol. De beide rechters zouden onder Ede hebben gelogen over de contacten die ze hadden over de zaak. Bij de landelijke messeninleveractie zijn eind vorige maand ruim 3200 steekwapens ingeleverd. De politie noemt dit een succes. De actie werd in de laatste week van april gehouden in verband met het verbod op stiletto's, vlinder en valmessen per 1 mei. Op meer dan 260 politiebureaus stonden containers waarin mensen deze wapens anoniem konden achterlaten. Dick Advocaat wordt trainer van PSV. Hij heeft een contract getekend voor één jaar. Advocaat is de opvolger van Fred Rutte, die eerder dit seizoen ontslagen werd. De afgelopen weken was oud-PSV-speler Philip Cocu interim trainer. Advocaat gaat na de zomer aan de slag in Eindhoven. Hij is nu nog bondscoach van Rusland, waarmee hij volgende maand meedoet aan het EK. Het weer. Vanavond buien met vooral in het zuidoosten kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen veel bewolking en af en toe regen. Het wordt dan 15 graden aan zee tot 20 in het binnenland.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 De andere kant op tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 5. A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Vianen 6. A9 Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velzen 5. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A12 Utrecht richting Arnhem bij Bunnik 7. A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Ridderkerk en Sliedrecht-Oost 11 kilometer na een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. De andere kant op tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.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 Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm, to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday.